Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de volledige inname van Gaza nodig is om Hamas definitief te verslaan en de gijzelaars te bevrijden die Hamas nog in handen heeft. Hij herhaalde tegenover journalisten dat hij Gaza niet blijvend wil innemen. Na ontwapening van Hamas zou een Arabische troepenmacht voor veiligheid in Gaza moeten zorgen, al dus Netanyahu jou zei ook dat hij weer journalisten gaat toelaten in Gaza... maar alleen onder begeleiding van het leger. Hij beschuldigde de pers ervan dat ze nepnieuws verspreiden over de hongersnood in Gaza. In Italië proberen reddingswerkers een grote brand bij de vulkaan Vesuvius te blussen. De brand woedt in een natuurgebied en begon aan de voet van de vulkaan bij de plaats Terzigno. Inwoners hadden al vijf dagen lang meldingen gemaakt van kleinere branden... maar de autoriteiten zouden die hebben onderschat. De brand wordt bestreden met zes blusvliegtuigen en vier helikopters. Ook het Italiaanse leger is ingezet. Uit voorzorg is het park gesloten voor bezoekers. Hulporganisaties hebben in de tweede helft van vorige maand... veel meer donaties gekregen voor Gaza dan in de eerste helft van de maand. Bij het Rode Kruis waren het er drie keer zoveel. Het geld kwam vooral van particulieren. Een woordvoerder zegt dat het komt doordat mensen de beelden van uitgehongerde mensen zien in Gaza en iets willen doen. Ook Save the Children kreeg meer donaties. In München zijn twee mannen omgekomen door koolmonoxidevergiftiging in een volkstuin. Ze waren daar voor een feestje. Vier anderen raakten gewond. Waarschijnlijk is een kapotte generator de oorzaak. Die stond in een kelder en daar zaten de slachtoffers.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 I'll keep home. talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you.